Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden wil het type wapen verbieden... dat gebruikt is bij de aanslag op presidentskandidaat Trump. In een toespraak riep hij op om de AR-15 van de straat te krijgen. Biden wil een langere verbod op vuurwapens. Trump heeft al gezegd zijn wapenstandpunt niet te wijzigen. Hij is tegen een verbod. Het was Bidens eerste toespraak sinds de aanslag op zijn republikeinse tegenstander. Beide verzekerden het publiek helemaal klaar te zijn voor de komende vier jaar. Critici twijfelen aan de geschiktheid van de president. Ze vragen zich af of Biden niet te oud is om nog vier jaar president te zijn. Langs snelweg A20 zijn twee niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bommen liggen bij Moordrecht op een plek waar de snelweg over een paar jaar verbreed wordt. In de Tweede Wereldoorlog was de spoorbrug bij de A20 een belangrijk doel voor de geallieerden. De gevonden bommen worden in november onschadelijk gemaakt. De snelweg is dan afgesloten voor verkeer. Israël zegt sinds de terreuraanvallen op 7 oktober... zeven van de 14 hoogste Hamas-bevelhebbers te hebben gedood. Ook zouden 14.000 militanten in de oorlog zijn gedood of gevangen genomen. Of de cijfers kloppen, valt niet te controleren. Op de lijst staat niet Mohammed Dijf, de hoogste militaire bevelhebber van Hamas in de Gazastrook. Israël heeft zaterdag geprobeerd hem te liquideren. Bij de luchtaanval werden tientallen mensen gedood. Hamas zegt dat Dijf nog in leven is. Israël heeft er nog geen definitieve informatie over. De provincie Utrecht adviseert mensen om het landgoed De Treek bij Leusden voorlopig te mijden... na een korte confrontatie tussen een vermoedelijke wolf en een kind afgelopen dag. Het kind is niet gebeten, benadrukt de politie. Wolvenexperts onderzoeken het incident. Volgens de provincie leeft in het natuurgebied een wolvenpaar met welpjes. Het weer. Vanuit het zuiden klaart het op. In de ochtend kan in het oosten nog een bui vallen.